Drie uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Werkgevers en vakbonden hebben voorlopig nog geen akkoord over de arbeidsmarkt en de pensioenen. Dat zeiden de voorzitters van VNO-NCW en FNV nadat ze samen waren aangeschoven bij de formatieonderhandelingen. Het was volgens hen een pittig, maar constructief gesprek. De vakbonden verzetten zich tegen een verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt die de werkgevers juist graag willen. Bij overstromingen en aardverschuivingen in Nepal, India en Bangladesh zijn de afgelopen dagen zeker 300 mensen om het leven gekomen. In de Noord-Indiaanse deelstaat Bihar zijn ruim 2 miljoen mensen geëvacueerd. Veel gebouwen en bruggen zijn verwoest en oogsten weggevaagd. De meeste doden vielen in Nepal en in het oosten van India. De autoriteiten zijn bang voor de uitbraak van besmettelijke ziekten, als tyfus en geelzucht. Meteorologen verwachten dat het noodweer aanhoudt. Politici in Australië en Nieuw-Zeeland ruzieën over de dubbele nationaliteit van de Australische vicepremier Joyce. De Australische minister van Buitenlandse Zaken denkt dat er een internationaal complot gaande is van de Labour-oppositie. Joyce heeft waarschijnlijk naast de Australische ook de Nieuw-Zeelandse nationaliteit en een dubbel paspoort is in zijn functie verboden. De zaak kwam aan het rollen door vragen van Labour in het parlement van Nieuw-Zeeland. Dat komt Labour in Australië goed uit, zegt de minister van Buitenlandse Zaken, want als Joyce opstapt, valt het kabinet. De Europese kampioenschappen veldrijden zijn volgend jaar in Rosmalen. het toernooi wordt gehouden op 3 en 4 november bij het Autotron. Het wordt de tweede keer dat de EK veldrijden in Nederland wordt gehouden sinds de invoering van de profcategorie. De vorige keer was in 2015. Toen was het Brabantse dorp Huibergen de organisator. Dit jaar is het EK in Tsjechië. Het weer, zon en stapelwolken. In het noorden mogelijk een enkele bui. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen vanuit het westen regen. Smiddags weer droog en dan wordt het 19 tot 23 graden.